Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die huren hebben meer geldzorgen dan mensen met een koophuis. De Rabobank deed er onderzoek naar en kwam erachter dat veel huurders in de knel zitten. Ze vinden het lastig om alle rekeningen op tijd te kunnen betalen. Komt onder meer omdat de prijzen voor een huurhuis heel hoog zijn. Deze onderzoeker maakt zich zorgen. Want we zien natuurlijk dat er steeds meer mensen zijn aangewezen op de huursector. Want door de hardstijgende prijzen ja, is een koophuis ja, eigenlijk niet meer vanzelfsprekend voor heel, voor een goede groep mensen de ING deed ook een woononderzoek. Zij zien dat jonge mensen hun leven steeds vaker op pauze zetten... omdat ze geen goed huis kunnen vinden. Ze wachten bijvoorbeeld met samenwonen of stellen zwanger worden uit... omdat ze te krap wonen. Pfizer komt met een coronaprik voor jonge kinderen. In dat vaccin zit hetzelfde als in die voor volwassenen, maar dan in kleinere hoeveelheden. Hij is bedoeld voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Pfizer hoopt dat het kindervaccin snel wordt goedgekeurd en dat er halverwege volgende maand al mee kan worden geprikt. De wolvinnen uit dierenpark Amersfoort moeten verhuizen. De twee dieren zijn volgens hun verzorgers te agressief en dominant. Vorige maand ontsnapten twee wolven uit hun verblijf. Volgens het dierenpark kwam dat waarschijnlijk door het heftige gedrag van de wolvinnen. Ze zitten daarom nu op een aparte plek in de dierentuin. Het is morgen 20 jaar geleden dat Al-Qaeda een aanslag pleegde in de Verenigde Staten. Demissionair premier Rutte stond hier vanochtend al bij stil en sprak in Den Haag tijdens een herdenking. 9-11 still feels like yesterday. You only have to mention the date and people instantly Flashback to that day in 2001, 20 years ago. Er vinden vandaag en morgen veel herdenkingen plaats in Nederland en de Verenigde Staten. Het weer nog, zon met af en toe een wolkje vanmiddag. Richting de avond steeds vaker een bui. Op sommige plaatsen kan het ook wat onweren. Het is 22 tot 24 graden. ZFM, Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio is dat voornamelijk te merken op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Een file van 5 kilometer voor Kornwerder Zand zorgt daarvoor meer dan een uur vertraging. Ook is het druk op de A9, Alkmaar richting Diemen. Dus vanaf Aalsmeer een file van 4 kilometer. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd.